4 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Overmorgen vertrekt er opnieuw een vliegtuig met Nederlanders uit Marokko. Aan boord zitten maximaal 300 Nederlanders, meldt de Volkskrant. Iedereen die mee mag is gisteren gebeld. Het zijn mensen die om een medische of sociale noodzaak terug moeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vlucht nog niet bevestigen. De afgelopen 24 uur zijn er 26 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. De kleinste stijging in weken. Wel is het aantal nieuwe geregistreerde sterfgevallen op maandag meestal relatief laag, doordat doden in het weekend met enige vertraging worden gemeld. Het totale geregistreerde dodental staat nu op ruim 5000. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 42, iets minder dan gisteren, toen waren het er 44. Een vrouw van 59 uit het Gelderse Doornenburg moet 12 jaar de cel in omdat ze haar partner met een hamer heeft vermoord. De vrouw heeft bekend en zei dat ze al anderhalf jaar in angst leefde voor haar vriend. Op de avond van de moord belden de buren de politie omdat de twee ruzie hadden. Tegen agenten zei de vrouw dat ze wilde verhuizen, maar die avond nog wilde blijven. S'nachts bedacht ze dat hij haar nooit zou laten gaan. Daarop pakte ze een hamer en sloeg hem meerdere keren op zijn hoofd. Vijftien eredivisieclubs zijn weer begonnen met trainingen. Na de eerste vijf clubs vorige week zijn nu ook de spelers van onder meer PSV, AZ en Twente weer het veld opgegaan. De clubs moeten zich wel aan de RIVM-regels houden. Ze trainen in kleine groepjes, verspreid over de dag. Alleen bij Heerenveen, Fortuna en Groningen zijn de trainingen nog niet begonnen. Het weer vanavond brede opklaringen en tijdens de dodenherdenking is het rustig en droog.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 en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.